Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in Slovenië 850 Nederlanders geholpen vanwege de noodweer van de afgelopen dagen. De meeste vakantiegangers waren niet in grote nood. Ze hadden bijvoorbeeld vragen of wilden hun telefoon opladen. De meeste Nederlanders in Slovenië konden gewoon met eigen vervoer verder reizen. 85 Nederlanders die dat niet kunnen worden vandaag opgehaald met bussen. Onze weerman Peter Kuipers-Munneke heeft trouwens nog een tip van het huis... voor als je op vakantie gaat naar een camping in het midden of zuiden van Europa. Je hebt overal op campings heb je pijlen met een evacuatieroute. Ik zou aanraden als je die kant op gaat... wandel dat gewoon eens een keertje af op het moment dat het niet regent. Dan weet je op het moment dat die camping verandert in een eh, snelstromende rivier... waar je naartoe moet. Ook in China hebben ze te maken met heftige regen, vooral rond de hoofdstad Beijing... Door een orkaan is er in een paar dagen tijd 750 milliliter gevallen. Ter vergelijking, dat is bijna de hoeveelheid regen die in Nederland in een heel jaar valt. Meer dan een miljoen mensen hebben hun huis moeten verlaten en er zijn zeker 30 doden gevallen. De hulpdiensten bereiden zich nu voor op nieuwe overstromingen. En het kan nog zeker een maand duren voordat al het water weer is verdwenen. Een schietpartij en een explosie bij een tabakswinkel in Rotterdam vannacht. Rond half vijf werd de winkel eerst beschoten, daarna was er een ontploffing... Er is flink wat schade, maar er lijkt niemand gewond te zijn. De politie is op zoek naar de dader. Op het WK wielrennen in Glasgow is de wegwedstrijd bij de mannen stilgelegd vanwege een demonstratie. Activisten hebben zich aan de weg vastgelijmd. De renners moesten daarom afstappen. En daar is het dan even klaar, want er wordt geprotesteerd. De stop wordt nu ingedrukt. Protest. Het zal eens niet zo zijn. Het is onmogelijk om het helemaal te beveiligen. Het is onmogelijk om dit soort toch wel ongewenste acties buiten te houden. Wellicht voor het goede doel. Daar heb ik voor de rest geen oordeel over. Alleen, wat kunnen daar deze jongens aan doen? Het doel heiligt de middelen, hè? Dan nog het weer. In het westen op veel plekken regen. Vanmiddag ook in het oosten stevige buien met veel regen in een korte tijd en kans op onweer.